nos Na de crash van een Russisch vliegtuig. De Airbus was vanochtend opgestegen uit de Egyptische badsplaats Sharm el-Sheikh. De piloot vroeg na een klein half uur toestemming om weer te landen vanwege technische problemen. toestel verloor snel hoogte, waarna het van de radar verdween. Het is neergekomen in het noorden van Egypte bij het vliegveld van El Arish. Volgens een regeringswoordvoerder zijn tussen de wrakstukken in de Sinaï zeker vijf dode kinderen gevonden. Andere slachtoffers zitten nog met veiligheidsgordels in hun stoel. Hulpverleners zouden stemmen hebben gehoord van passagiers die bekneld zitten. De neergestorte Airbus is van een kleine Russische luchtvaartmaatschappij uit Siberië. De Roemeense autoriteiten verwachten dat het dodental van de brand in een club in Boekarest nog oploopt. Gisteravond laat waren er na de brand zeker 27 doden en er liggen zeker nog 150 mensen in het ziekenhuis. De brand brak uit in de kelder van de nachtclub nadat er vuurwerk was afgestoken op het podium. In een ziekenhuis in Californië is acteur El Marino overleden. Hij was vooral bekend door de televisieserie Happy Days uit de jaren 70. De acteur speelde in 146 afleveringen mee als Big L DiVecchio, de eigenaar van de hamburgertent in de serie. El Molinaro zorgde voor de eerste acteursklus voor Robin Williams. Hij regelde een gastrolletje voor Williams. Eind jaren 90 speelde Molinaro nog mee in de videoclip van het nummer Buddy Holly van Weezer. El Molinaro was 96. In Almere Haven heeft vanmorgen een stadsbus van Connection in brand gestaan. Toen de brandweer eraan kwam waren de passagiers de bus al uit. Brand is ontstaan in een motor. De busbaan in Almere Haven waar de bus stond was enige tijd afgesloten vanwege opruimwerkzaamheden. Het weer. Droog en wisselend bewolkt. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. En het is maximaal 18 graden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat tussen naar de West en naar de 4 kilometer file door een ongeluk.